Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad is bijeen om te praten over het bloedbad bij het uitdelen van hulpgoederen in Gaza. Afgelopen dag vielen daar in de menigte die stond te wachten op voedsel tientallen doden en mogelijk meer dan honderd. Palestijnse autoriteiten zeggen dat het Israëlische leger begon te schieten. Israël zegt dat het leger werd belaagd en daarom schoot. Het spoedberaad van de VN-veiligheidsraad vindt plaats achter gesloten deuren... en zou zijn aangevraagd door Algerije. Vanwege het bloedbad dreigt Hamas te stoppen met gesprekken over het vrijlaten van gijzelaars. Bij een grote brand in Bangladesh zijn zeker 43 doden gevallen. Het vuur woedde in een gebouw van zeven verdiepingen in de hoofdstad Dhaka. In het gebouw waren meerdere restaurants gevestigd die vol zaten met gasten. Het vuur verspreidde zich snel, onder meer omdat op alle verdiepingen gastanks stonden. Veel mensen sprongen in paniek uit het gebouw. Tientallen mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer in Dhaka had het vuur twee uur later onder controle. Zanger Jan Smit heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gekregen. Zijn tienjarige zoon gaf hem de award in de talkshow Humberto. De jury prijst het oeuvre van Smit en zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek in de afgelopen 30 jaar. Hij scoorde zijn eerste hit toen hij 11 was. Vorig jaar ging de oeuvreprijs naar Kensington. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. De finale van de KNVB-beker is op 21 april. Feyenoord speelt dan in de Kuip tegen NEC. Het weer.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 So close your eyes and feel the way I'm with you now. Believe there's nothing wrong. Nothing wrong. You think that I wanna run and hide. I keep it all locked up inside. But I just want you to find.